Holloway verdween vijf jaar geleden na een avond stappen op Aruba. Ze zou met Joran zijn meegegaan waarna ze verdween. In ruil voor 250.000 dollar zou Joran willen zeggen waar haar lichaam ligt. Hij is nog altijd verdachte in de verdwijningszaak. Van der Sloot werd gisteren opgepakt in Chili vanwege een andere zaak. De autoriteiten zouden hem zo snel mogelijk willen uitleveren aan Peru... waar hij wordt gezocht voor de moord op een 21-jarige vrouw. Die werd zondag gevonden in een hotelkamer die op naam stond van Van der Sloot. Oliemaatschappij BP doet vandaag opnieuw een poging om de weglekkende olie in de Golf van Mexico op te vangen. Op anderhalve kilometer diepte moeten robots een kap op de lekkende oliepijp plaatsen. Het is nog onduidelijk of dat zal lukken, omdat de kapotte pijp een kartelrand heeft. Daardoor is het moeilijker om de kap aan te sluiten. Als het lukt, wordt de weglekkende olie naar tankers gepompt. De Amerikaanse regering stuurt een voorlopige rekening van 69 miljoen dollar naar BP. Het zijn kosten die tot nu toe zijn gemaakt in verband met de olieramp. Een groep jongeren heeft op het station van Meersen in Zuid-Limburg een conducteur mishandeld. Op het station kregen de vier jongeren en de conducteur ruzie over een vervoersbewijs. Nadat ze de man hadden mishandeld, gingen ze er lopend vandoor. Een getuige belde de politie en ging op de fiets achter het groepje aan. Twee jongens van 17 en 18 zijn opgepakt. De Limburgse politie is nog op zoek naar een derde jongen. Het weer, het koelt vannacht af tot 9 graden, overdag 20 tot 25 graden. In het weekend nog iets warmer en vanaf zondag kans op een onweersbui.